Volgens de initiatiefnemers konden consumenten tot dusverre nergens terecht met hun klachten. Aangesloten bedrijven zijn bijvoorbeeld winkels voor bruidsjurken en limousineverhuurbedrijven. De Labour-partij van de Britse premier Gordon Brown heeft het kandidaatsparlementslid Stuart McLennan aan de kant gezet, nadat hij op Twitter allerlei negatieve uitlatingen had gedaan. McLennan had onder meer bejaarde levende lijken genoemd. Premier Brown noemde de uitlatingen onacceptabel. McLennan heeft spijt betuigd en noemt zijn Twitteractie dom. Justitie heeft tot acht jaar cel geëist in een grote loverboyzaak. zaak Acht mannen zouden tussen 2005 en vorig jaar zeker tien minderjarige meisjes hebben verkracht in Pijnakker, Delft en Den Haag. De verdachten zijn tussen de 19 en 23. De man tegen wie de zwaarste straf van acht jaar is geëist wordt ook beschuldigd van wapenbezit en mensenhandel. Het kabinet zal het arrest van de Hoge Raad over de SGP uitvoeren. De hoogste rechters vinden dat de staat ervoor moet zorgen dat de SGP voortaan ook vrouwen verkiesbaar stelt. Volgens de Hoge Raad maakt de partij een ongerechtvaardigd onderscheid tussen mannen en vrouwen. De SGP vindt het arrest van de Hoge Raad onbegrijpelijk en overweegt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen. Minister Verburg wil dat dierenartsen het gebruik van antibiotica halveren. Eerder besloten ze het gebruik terug te dringen met 20%, maar inmiddels is er een rapport waarin staat dat het gebruik van antibiotica bij dieren ertoe leidt dat steeds meer mensen die vlees eten resistent worden.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 Vrijdagavond live. u luistert naar het Kunst- en Cultuurcafé op vrijdagavond 9 april. Live vanuit Hotel Hoogland, naast onze watertoren. Presentatie, Tom Hendricks. En Yvonne Roosendaal. Techniek, Roy. En Rudy. Twee R's. Hé, hey, die zijn al volgens mij vaker geweest, de twee R's. <laughs> Roy en Rudy. Geen GR? Geen GR. Oh, Dat is iemand anders. De volgende gasten gaan de revue passeren om 7 uur.